start. Dit is Lieselot Thomassen met het N. Het dodental van de aanslagen vandaag in Nigeria is opgelopen tot 32. Verreweg de meeste doden vielen bij een bomaanslag op een kerk nabij de hoofdstad Abuja. Waren nog vier aanslagen onder meer op een kerk in de stad Jos. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door Boko Haram, een extremistische moslimbeweging. In de buurt van Dallas in Texas heeft de politie in een appartement de lichamen van zeven doodgeschoten mensen gevonden. Het lijkt erop dat onder de doden ook de schutter is die zichzelf heeft doodgeschoten. Volgens de Texaanse politie waren die vier vrouwen en drie mannen familie van elkaar. Hun lijken lagen in de keuken en de woonkamer van het appartement in een plaats bij Dallas. Een vliegtuig dat van Spanje naar Finland vloog is op Schiphol geland nadat een passagier tennis had geschopt. De man was agressief tegen zijn vrouw. Toen de bemanning er wat van zei werd de passagier zo boos dat een worsteling ontstond. Hij werd uiteindelijk geboeid. De piloot besloot op Schiphol te landen om de 57-jarige Fin het toestel uit te zetten. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij de premier van Irak opnieuw aangedrongen op een oplossing voor de crisis in zijn land. De spanningen zijn hoog opgelopen nadat de premier de arrestatie had geëist van vicepresident al-Hashemi. Die zou zijn lijfwachten aanslagen hebben laten plegen. Biden heeft de premier gevraagd de rust te bewaren en een oplossing te zoeken voor de situatie. CDA in Eindhoven wil opheldering over de geflopte actie Serieus Live. Dat was een lokale actie om geld op te halen voor het landelijke Serious Request. Er werd in Eindhoven 30.000 euro opgehaald, maar het project heeft 250.000 euro gekost. Het CDA wil nu weten hoeveel de gemeente heeft bijgedragen. De organisatie belooft dat de 30.000 euro ook echt naar het Rode Kruis gaat. Het weer vannacht blijft het bewolkt, ook overdag veel bewolking.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 But if you tight. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. wenst jullie allemaal fijne dagen.